Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Britse parlement na de aanslag van vanmiddag. Lagerhuisleden kunnen nog steeds niet naar buiten. Bij de aanslag vielen drie doden. Twee mensen die door de dader werden aangereden... en een agent die door hem werd neergestoken. De dader werd door de politie doodgeschoten... toen hij probeerde het parlement binnen te komen. Er zijn zeker twintig gewonden... van wie enkele in kritieke toestand zijn. Premier Rutte heeft in een verklaring gereageerd op de aanslag. Hij zegt dat het hart van de Britse democratie bloedt, maar dat de waarden die Westminster vertegenwoordigt sterker zijn dan haat. Zij aan zij blijven we met de Britten vechten tegen terrorisme, voor vrijheid en voor menselijkheid, aldus Rutte. De dochter van de vrouw die vandaag is veroordeeld wegens kindermishandeling is alsnog met spoed uit huis geplaatst. Het meisje uit Arnhem werd op driejarige leeftijd mishandeld. Haar stiefvader kreeg een jaar cel, haar moeder kreeg een voorwaardelijke straf. Het meisje mocht thuis blijven wonen en de moeder zou verplichte begeleiding krijgen. Maar de moeder hield zich niet aan de afspraken en daarom is het kind alsnog uit huis geplaatst. De voormalige campagneleider van president Trump heeft wel degelijk voor de Russische president Poetin gewerkt, zegt het Amerikaanse persbureau AP na onderzoek. Het gaat om Paul Manafort, die in augustus opstapte omdat hij had verzwegen dat hij had gewerkt voor de voormalige Oekraïense president Yanukovych, die pro-Moskou was. Manafort hield vol dat hij nooit direct voor Poetin heeft gewerkt en ook de regering Trump zei dat. Maar volgens AP heeft hij tussen 2005 en 2009 voor Poetin gelobbyd in de VS en Europa. Hij kreeg daarvoor 10 miljoen dollar per jaar van een Russische miljardair. Manafort zegt dat hij alleen de zakelijke belangen van de miljardair heeft gediend. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. In het zuiden meer bewolking. De minima liggen vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen vrij zonnig en droog. Soms trekken in het zuiden wat wolkenvelden over. En het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaandam richting Hoorn staat file tussen de afrit Zaandijk en Purmerend Zuid 4 kilometer.